lippen naar voren, pestig tillers. Ik doe mijn tong naar boven, maak mijn mond breed als mouw. Achter in mijn keer hoor ik de wind. Er staan niet eens de klaar om weg te sturen. met de binnenkant tegen elkaar. Ik doe mijn voeten omhoog en dan weer naar beneden. Ik laat de sneltrein rijden op volle snelheid. Met mijn vingers ren ik over mijn lippen en je hoort. Ik zeg ik kan, ik kan, ik kan, ik kan, ik Jij Zeg jij kan, jij kan, jij kunt, jij kunt, jij Wij met z'n allen superstuk Kunnen dit zomaar, nou ja, zomaar